Afgelopen avond werd om 7 minuten voor 11 Nederlandse tijd, precies een week na de beving, een minuut stilte in acht genomen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon legde een krans en maakte een buiging voor de VN-vlag, die tot vorige week op het nu vernielde hoofdkwartier in Haiti hing. Bijna 50 medewerkers van de Verenigde Naties zijn doodgevonden, meer dan 500 worden er nog vermist. Schattingen over het totale dodental lopen uiteen van 75.000 tot meer dan 200.000. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei gisteren van zeven van de elf Nederlanders die nog worden vermist te vermoeden dat ze ook zijn omgekomen. Daarmee zou het aantal Nederlandse slachtoffers op negen komen. De inwoners van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben gestemd voor de senaatzetel die vrijkwam na het overlijden van senator Ted Kennedy afgelopen zomer. De verkiezing is cruciaal voor de hervormingsplannen voor de gezondheidszorg van president Obama. De inwoners van Massachusetts kiezen gewoonlijk een democratische kandidaat, maar in de peilingen staat de republikein Brown voor. Als hij wint verliezen de democraten hun strategische meerderheid van 60 zetels in de Senaat, die nodig is om de hervormingsplannen van Obama door te het kan nog uren duren voordat de uitslag bekend is. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft gebeld met vicepremier Bos over de missie in Afghanistan. In het telefoontje is Biden bijgepraat over de besluitvorming van het kabinet en over de standpunten van de PvdA, zegt de woordvoerder van Bos. Volgens Haagse ingewijden sprak Biden ook zijn hoop uit dat de resultaten die de bondgenoten in de provincie Uruzgan hebben opgebouwd niet verloren gaan.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 take my heart. Please take my heart. God's sake, dear 往上。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 me. van de winter.